Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. België is van plan om de Palestijnse staat tijdens de VN-vergadering in New York officieus te erkennen. Dat meldt buitenlandminister Prevost. De formele erkenning volgt pas als de koning een besluit van de regering tekent. En dat gebeurt volgens Prevost pas als de laatste gijzelaars vrijgelaten... en Hamas geen bestuur over Palestina meer uitoefent. België kondigt ook sancties aan tegen Israël... zoals het verbod op invoer van producten uit nederzettingen. Bij een aardverschuiving in Soedan zijn volgens een rebellenbeweging... meer dan duizend mensen omgekomen. De Sudan Liberation Movement meldt dat in een, dorp in het westen van het land... na hevige regenval compleet is weggevaagd. Slechts één inwoner zou de aardverschuiving hebben overleefd. Het is moeilijk om de berichten onafhankelijk te bevestigen... vanwege de aanhoudende conflicten en humanitaire crisis in Soedan. In het land woedt al sinds april 2023 een oorlog tussen het regeringsleger en de paramilitaire RSF. Een jongen van elf is in de Verenigde Staten doodgeschoten tijdens belletje trekken. Volgens lokale media werd de jongen zaterdagavond neergeschoten... toen hij wegrende bij een huis waar hij had aangebeld. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het onderzoek naar het incident in Houston is nog bezig. Een agent zegt dat de schutter waarschijnlijk wordt aangeklaagd voor moord. De gemeente Leeuwarden heeft per ongeluk een verkeerde mail gestuurd naar 5000 inwoners... met de mededeling dat ze nog een betalingsachterstand hadden. In sommige gevallen eiste de gemeente duizenden euro's ten onrechte... want het bleek te gaan om een menselijke fout. Sommige mensen hebben het bedrag wel echt naar de gemeente Leeuwarden overgemaakt.